Sindsdien probeerden miljoenen mensen het land te ontvluchten. Bij de groep die nu is aangekomen zitten ambassademedewerkers en mensen die werkten voor organisaties zoals de VN en de NAVO... Zij konden niet weg uit Afghanistan omdat niet iedereen geldige reispapieren had. Er wachten nog meer Afghanen op evacuatie. Het kabinet wil hen uiterlijk in september naar Nederland halen. Vlissingen zet een streep door de mega-opvanglocatie voor asielzoekers. Dik duizend mensen zouden worden opgevangen op een cruiseschip... omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel al maanden overvol zit. Mensen moeten daar regelmatig in tenten en op stoelen slapen. Maar het plan in Vlissingen gaat toch niet door. Er is te weinig steun van de gemeenteraad. De baas van een Amsterdams kledingmerk is opgepakt in een drugsonderzoek. Volgens het parool gaat het om Domenico G. van het merk My Brand. Afgelopen jaren kwamen daar honderden winkels van. Er zit ook een vestiging in de Kalverstraat in Amsterdam. De man uit Purmerend wordt verdacht van witwassen en drugshandel. En je kunt gewoon weer studeren of chillen met deze stream op de achtergrond. hip hopkanaal Lo-Fi Girl... met de animatie van een meisje dat huiswerk maakt met haar kat op de achtergrond... is al twee jaar non-stop live op YouTube. Tot afgelopen zondag. Toen keken liefhebbers naar een zwart scherm. Het account werd offline gehaald vanwege copyright-problemen. Maar het is, zei YouTube gisteren en nu staat de stream dus gewoon weer online. Het weer zonnig en het kan warm worden, maar niet overal. Op de Wadden is het een graad of 19, in Limburg eerder een graad of 30. Morgen af en toe zon bij 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurt een ongeluk bij de Wijkertunnel. Die ligt in de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tunnel is dicht, dus je moet omrijden via de A22. Dan kom je door de Velsertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp.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 ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. but had to go to visit you. You never know. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. love somebody the way I love you. Ik ben vandaag begonnen met The Land of Make Believe van Bugs Fish, gevolgd door To Love Somebody van The Bee Gees. Zondagmiddag 17 juli is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het atelier van kunstenares Donna Corbani. Er zijn veel nieuwe schilderijen en sculpturen te zien. Altijd kleurrijk, herkenbaar en vol levensvreugde. Onder het genot van een glaasje bubbels en hapjes vertelt zij graag meer over de verhalen achter de kunstwerken. Originele olieverfschilderijen, zeefdrukken en brons-aluminium staalbeelden in de tuin.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 Do I have it in me? Dit was I Still Have Faith in You van ABBA. En ik ga door met Als ze er niet is van De Dijk. Tien tegen één dat ik mond als ik je weer zie ik heb mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen. En ik zal zeggen, goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. weet niet wat hij mist. Maar als er er niet is, als er er niet is, weet een man pas wat hij mist. Als er er niet is. Jij praat onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad Misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen wil. Oh, weet niet wat hij mist, Hoe weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Roger Williams, geboren in 1924 en overleden in 2011, was een Amerikaanse populaire muziekpianist. Beschreven door Los Angeles Times als een van de meest populaire instrumentalisten van het midden van de 20e eeuw en de zeldzame instrumentale popartiest die een blijvende commerciële snaar raakt. Williams had 22 hitsingles, waaronder de hitparade Autumn Leaves in 1955. Hij was een marine bokskampioen en had de gouden Steinway Son vleugelmodel dat naar hem was vernoemd. De vallende bladeren, langs mijn raam. De vallende bladeren van rood en goud. Dat was de vertaling van Autumn Leaves van Roger Williams. Brian Adams met So Happy It Hurts. Ook samen op zondag. Kom naar Pluspunt op de eerste en de derde zondag van de maand... van 11 uur tot 3 uur middags voor koffie, een warme lunch, een spelletje en gezelligheid... Aanmelden kan via 5740330 en de kosten zijn 9,75. Met de Zandvoortpas 8 euro. De belbus rijdt ook op die zondagen. En ik ga door met Don't Be Cruel, Billy Swan. Wat is het verschil tussen een kathedraal en een kerk? Het woord kerkt komt voor uit het Griekse woord kuriakon, het huis van de Heer betekent. Voor christenen is de Heer Jezus Christus. Een kathedraal is een kerk van een bisschop, zegt Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis. Cathedral betekent zetel. Dat kan een leerstoel zijn van een hoogleraar bij katholieken, Lutherianen en Anglikanen is het ook de zetel van een bisschop in een eigen kerk. Een kathedraal is dus een kerk waar de zetel van een bisschop staat. De bisschop is voor een bisdom wat een burgemeester is voor een gemeente. De bestuurlijke laag onder een bisdom is die van de dekenaten. En dan weer onder bevinden zich de parochies. Soms wordt de kathedraal ook wel domkerk genoemd, zoals in Keulen. Maar de Utrechtse domkerk is weer geen kathedraal. En als de bisschop een andere kerk in zijn bisdom mooier of geschikter vindt voor zijn zetel, dan verplaatst hij die gewoon en dan wordt die andere kerk zijn kathedraal. Een kathedraal hoeft trouwens helemaal niet mooi te zijn, zegt Van Geest. Het kan ook een houten kerkje in een bus zijn, als de bisschop hem maar zetelt. In de praktijk zijn kathedralen vaak aardige kerken. waren achterinvolgers Elvis Presley met Suspicious Mind... en Colin Blunstone met I Don't Believe in Miracles. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdag een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners... voor 9,75 per persoon. Inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas is het 8 euro. Wel even vooraf reserveren voor de maaltijd via 5740. 330. En het is dus maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. Locatie, pluspunt Zandvoort Noord. 1974 is een Britse zanger, liedjeschrijver en voormalig Brits legerofficier. Hij was kapitein. Hij brak door in 2005 met zijn debuutalbum Back to Bedlam en de nummer 1 hit You're Beautiful. Blunt speelde veel instrumenten, waaronder piano, gitaar, orgel en marimba. Blunt won verschillende prijzen, waaronder twee Brits Award. Ook werd hij genomineerd voor vijf Grammys. Na zijn studie aan de British University diende Blunt in het Britse leger. Zijn familie heeft een lange legertraditie. Ook zijn vader had in het leger gezeten. Toen Blunt in Kosovo diende, schreef hij in 2002 het nummer No Bravery. Blunt was officier in het leger en was tijdens de begrafenis van koningsmoeder Elisabeth een van de dragers van de kist.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 Reis mee met Ariana Deligiani langs kunstwerken die de bewogen en de woedige geschiedenis van homoseksualiteit afbeelden. Hoe ging men om met homoseksualiteit en hoe zien we dat terug in de kunst? 10 euro per persoon. Graaf vooraf aanmelden via de website zondag 24 juli in de blauwe tram van 2 tot 4 uur.